uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De BOVAG verwacht dat er dit jaar 7% minder diesel en ruim 20% minder LPG wordt verkocht. De organisatie wijt dit aan de accijnsverhogingen van begin dit jaar. Vooral transporteurs tanken net over de grens, zegt de BOVAG. Maar ook particulieren negeren massaal de benzinepompen aan de Nederlandse kant van de grens. Volgens de BOVAG en de Belangenvereniging Tankstations verdient de overheid dit jaar 3 miljoen euro minder aan accijnzen, terwijl er juist is gerekend op een stijging van 280 miljoen euro. Staatssecretaris Wiebers van Financiën heeft eerder al gezegd de accijnsverhoging niet te willen terugdraaien. Er is ruim 325 miljoen euro nodig om de uitbraak van ebola in West-Afrika onder controle te krijgen. Dat blijkt uit een strategisch plan van de Wereldgezondheidsorganisatie dat persbureau Bloomberg in handen heeft. Het geld is onder meer nodig voor het opzetten van nieuwe behandelcentra. De ebola-uitbraak in Afrika heeft al aan meer dan 1400 mensen het leven gekost. Vooral in Sierra Leone, Guinea en Liberia. Eind deze week komt de WHO met het definitieve bestrijdingsplan. De stichting ALS Nederland kan het aantal donaties niet meer aan. Deze maand heeft de stichting al meer dan 14.000 donaties ontvangen... voor de bestrijding van de dodelijke spierziekte. Aanleiding is het wereldwijde succes van de Ice Bucket Challenge. Daarbij vragen mensen in filmpjes op Twitter en Facebook aandacht voor ALS... door een emmer ijskoud water over zichzelf heen te gooien. Hoeveel de extra donaties hebben opgeleverd is nog niet duidelijk. ALS Nederland heeft extra vrijwilligers aangenomen om de donaties te verwerken. Het weer in een groot deel van het land regen, alleen in het uiterste noorden valt weinig of niets. En die regen trekt overdag langzaam weg naar het zuidoosten. En vanuit het noorden breekt dan de zon door. En het wordt 14 tot 18 graden.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 escape time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 Jackson.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 说过。 tv. ZFM Text TV op kanaal 45. change. Thank you.